Vijf uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Prinsjesdag zou de komende jaren in verschillende plekken in het land gevierd moeten worden. Dat staat in een plan dat de ChristenUnie vandaag presenteert. Vanaf 2021 is het Binnenhof niet meer beschikbaar vanwege de verbouwing. En daarom ziet fractievoorzitter Segers wel iets in een rondreizend circus dat de provinciehoofdsteden aandoet. Volgens Segers kan dit de democratie dichter bij de mensen brengen. Nederland veroordeelt de Turkse inval in Noordoost-Syrië... heeft minister Blok tegen zijn Turkse ambtsgenoot gezegd. In een telefoongesprek maakte Blok duidelijk dat de operatie moet stoppen. Ook vroeg hij aandacht voor de humanitaire nood in het gebied... en de bewaking van de kampen met IS-strijders. De EU-ministers deden gisteren al een vergelijkbare oproep. President Trump kondigde sancties aan tegen Turkije. Hij wil onder andere de importtarieven op Turks staal opvoeren tot 50 procent. Het terughalen van jonge kinderen van IS-strijders is bespreekbaar voor de VVD, zei Kamerlid Jezielkus gisteravond in Pauw. De VVD was eerder tegen de terugkeer van IS-kinderen. Maar kleine kinderen hebben hier zelf ook niet voor gekozen, zei Jezielkus. De coalitie is verdeeld over wat er moet gebeuren met Nederlandse IS-strijders die vastzitten in Syrië. D66 en ChristenUnie willen praten over hun terugkeer, VVD en CDA niet. Wethouder Richard de Mos zegt dat hij niets strafbaars heeft gedaan. Hij reageerde in televisieprogramma Pauw gisteravond voor het eerst op het Haagse corruptieschandaal. De Mos wordt samen met een andere wethouder verdacht van corruptie en omkoping... omdat hij een nachtvergunning toekende aan een sponsor van zijn partij, Groep de Mos. De zaak heeft een grote impact op zijn leven, vertelde hij. De Mos levert vandaag zijn wethoudersfunctie in, maar blijft in de gemeenteraad. En het weer dan nog. De dag begint bewolkt, later trekt er regen over het land. Het wordt ongeveer 15 graden, maar voor de buien uit kan het nog 20 graden worden.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 I tell a waitress I want two pieces of toast. She brings me only one piece. I tell her I want two pieces. She say go to the toilet. I say you now understand I wanna pieces piss under my plate. She say you better no piss on the plate, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. Son of a bitch. I don't need this. at a bigger restaurant. The waitress brings me a spoon and a knife, but no fork. I tell her I wanna the fork. She tell me everyone he wanna fork. I tell her you no understand, I wanna fork on the table. She say you better not fuck on the table, you son of a bitch. I don't even know the lady and she calling me a son of a bitch. I don't need this. room in a hotel and there is no sheets on the bed. Call the manager and tell him I want a sheet. He tell me to go to the toilet. I say you don't understand. I want a sheet on my bed. He say you better not sheet on my bed, you son of a bitch. I go to the checkout and the man at the desk say peace on you. I say peace on you too, you son of a bitch. I'm gonna back to Italy. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. This is ZFM. The. Wat is het waard als ik dit niet deel met jou? Zijn volledig van de kaart op een strand in Curaçao. We genieten van de zon en de wietrook in mijn long. Alright now. Ik zie een vallende ster en ik wens dat je me morgen nog herkent. veel meer nodig Want wat ik heb is goud en laatst werd uit mijn huis gestolen Toen dacht ik dat is gek, maar ik kan het zo weer kopen En laat ik je niet zien, want dan zal ik je moeten slopen Maar even serieus, ik heb gewoon een keus Ik ben in brakke put aan de patido's met een vluchtje En het zand kruipt tussen mijn tenen wil dit nooit in mijn eentje, baby Schat, wat is het waar Als ik dit niet deel met jou Zijn volledig van de kaart Op een strand in Curaçao We genieten van de zon En de rook in mijn long Alright now Ik zie een vallende ster en ik wens Dat je me morgen nog herkent in het paradijs Zolang we samen zijn Ben ik de beste versie van mijzelf Ik heb de wijn, je doet de water bij Zolang we samen zijn Ik ken je net, maar het voelt goed Dus ik wil gokken op die motion We kunnen skinny dippen, duiken in de ocean Smeren met die lotion Schat, ik ben er gelijk, er zijn geen beren op de weg En al die praatjes van je mag je demonstreren in mijn bed maar Schat, wat is het waar Als ik dit niet deel